uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor het eerst heeft een commercieel bedrijf een bemande ruimtecapsule gelanceerd. Rond half tien vertrok vanuit Florida de Crew Dragon van het bedrijf SpaceX naar ruimtestation ISS. Eigenlijk hadden de twee astronauten woensdag al moeten vertrekken... maar toen ging de lancering op het laatste moment niet door vanwege het slechte weer. Naar verwachting zijn de twee astronauten 24 uur onderweg naar het ISS. Vier oppositiepartijen in Suriname hebben een regeerakkoord gesloten. Ze lopen daarmee vooruit op de officiële uitslag van de parlementsverkiezingen... die al dagen op zich laat wachten. Er moet nog altijd een half procent van de stemmen worden geteld. En volgens het akkoord wordt grote winnaar Santokki de nieuwe president. Voor zover bekend hebben de partijen samen nu 33 van de 51 zetels. Israëlische demonstranten zijn vanavond in een protestmars naar het politiebureau gelopen. Daar werd een demonstratie gehouden naar aanleiding van de dood van een geestelijk beperkte Palestijn. De man van 32 werd vanmorgen door de Israëlische politie doodgeschoten. Hij leek iets vast te hebben wat op een wapen leek en zou niet naar bevelen hebben geluisterd. Later bleek de man ongewapend te zijn. Politici aan zowel de kant van Israël als de Palestijnen veroordelen het incident scherp. En advocaat Galit Kassem wil dat de deken van de Nederlandse Orde van Advocaten de beschuldigingen tegen hem gaat onderzoeken. Gisteren meldde het AD dat Kassem ervan verdacht wordt dat hij vijf jaar geleden informatie uit een politieonderzoek heeft doorgespeeld aan de organisatie van Ridouan Taghi. KSM ontkent dat ten stelligste, zegt zijn advocaat. Daarom heeft hij de toezichthouder van de advocatuur zelf gevraagd om onderzoek te doen om zijn naam te zuiveren.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 the Castelli. Chiavistelli DJ. Chiavistelli. And this is with a smile sadness with a smile. We can have what's next till we hang inside for a while. This is how. music. DJ Cavistelli. My House Radio Show. This is nine nine nine nine nine nine nine nine nine nine.